schenk je mijn eeuwige trouw. Aloha, de dag zal iets komen, dan ben ik voor altijd bij jou. Nu mijn schip het anker gaat lichten afscheid nemen moet van jou, wil ik je nog eenmaal vertellen hoeveel ik nog steeds van je hou. na, Ja, weet je nog, bruine Madonna. Jij was toen twee dagen mijn vrouw. En nou heb ik, bruine Madonna, alleen maar een foto van jou.